het NOS-journaal. Het overleg van de Griekse president Koulias met de leiders van de drie grote partijen is afgelopen. De partijleiders zijn naar buiten gekomen zonder een verklaring af te leggen. Of er resultaat is geboekt is nog niet duidelijk. Papoulias probeert met het overleg de politieke impasse in zijn land te doorbreken. Een week geleden kozen de Grieken een nieuw parlement. Drie pogingen om een nieuwe regering te vormen zijn mislukt. Als de gesprekken niets opleveren zijn er volgende maand nieuwe verkiezingen. De kans bestaat dat de partijen die fel tegen de strenge bezuinigingen zijn dan nog meer stemmen halen. Ze zullen vrijwel zeker aansturen op nieuwe onderhandelingen met de EU. Er zit enige vooruitgang in de onderhandelingen over honderden Palestijnse gevangenen in Israël, die nu bijna vier weken in hongerstaking zijn. Egyptische bemiddelaars proberen een oplossing te bereiken. Palestijnse bronnen zeggen dat ze op korte termijn toezeggingen van Israël verwachten. Zo'n 1600 tot 2000 Palestijnse gevangenen protesteren met hun hongerstaking tegen eenzame opsluiting, het verbod op familiebezoek, op boeken en schrijfmateriaal en de slechte medische zorg. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vooraanstaand lid van de Vredesraad in zijn auto doodgeschoten. Arsala Rahmani was tijdens het Taliban-bewind minister. Jarenlang stond hij op een zwarte lijst van de VN. Vorig jaar werd hij van de lijst gehaald en kon hij daardoor deelnemen aan het verzoeningsproces. Daarvan is nog niet veel terechtgekomen. Vorig jaar kwam de chef van de Vredesraad bij een aanslag om het leven. De Amerikaanse bassist Donald Duck Dunn is overleden. Hij was 70. Dunn speelde in de rockband Booker T and the MG's en trad op met Eric Clapton, met Rod Stewart, Neil Young en vele anderen. Ook was hij de bassist van de Blues Brothers Band. Donald Dunn overleed vannacht na een optreden in Tokio. Het weer... Droog en zonnig met enkele stapelwolken, temperatuur van 12 tot 15 graden. Morgen zon en wolkenvelden en 14 tot 18 graden.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 Body out here insane, body out here insane. Now jump, jump, jump, jump. When say jump, you say how high. I ain't never seen nobody get so high like a bird, like a plane. Body out here insane, body out here insane. Now jump, jump, jump. When I when I when the club jump in, then I gotta be there. Check it out, shut it like see y'all Charlie and she make it bounce in the room. Hey girl, come on baby, you can find something later. Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like I'm blind at the mile high. It's popping, my malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. My wings fly chickens up in NY.